10 uur. Over een kwartier gaat de rechter in Pretoria verder met het voorlezen van het vonnis in de zaak tegen Oscar Pistorius. Gisteren werd al bekend dat de Zuid-Afrikaanse atleet niet schuldig is aan moord. Hij kan nog wel worden veroordeeld voor dood door schuld. Daarop staat een zelfstraf van maximaal 15 jaar. Pistorius schoot begin vorig jaar zijn vriendin dood door een dichte toiletdeur. Hij heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Volgens de aanklager wist de atleet wel degelijk dat zijn vriendin op het toilet zat en hadden de twee kort voor de schietpartij ruzie gehad. Twee Nederlandse tropenartsen zijn mogelijk besmet met het ebola-virus. De twee behandelden in Sierra Leone drie patiënten die later aan de ziekte overleden. De artsen droegen tijdens de behandeling geen beschermende kleding. Ze hebben geen symptomen van ebola, maar het kan weken duren voordat het virus zich openbaart. De artsen vliegen waarschijnlijk dit weekend naar Nederland. Het ziekenhuis waar ze werkten is inmiddels gesloten. Australië heeft het dreigingsniveau voor aanslagen verhoogd. Het staat nu op het ene hoogste niveau. Inlichtingendiensten denken dat aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat een gevaar zijn voor de binnenlandse veiligheid. Premier Abbott benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er een aanslag op handen is. Eerder deze week zei het hoofd van de Veiligheidsdienst al dat de terreurdreiging in Australië afgelopen jaar is toegenomen. Dat komt onder meer doordat Australiërs zich aansluiten bij IS in Irak en Syrië. Het bericht dat Marco van Basten opstapt als trainer van AZ is voorbarig. Dat zeggen technisch directeur Stuart en Van Basten zaakwaarnemer... naar aanleiding van een bericht erover in de Telegraaf. AZ komt volgens de zaakwaarnemer volgende week met een reactie. Van Basten zit al een paar weken ziek thuis. Hij heeft last van hartkloppingen. Volgens de krant wordt hij opgevolgd door Alex Pastoor, die nu interim trainer is. Van Basten blijft mogelijk wel adviseur van AZ. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, komt nog mist voor. Later geregeld zon, maar in de kustprovincies meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden en het blijft droog. In het weekend maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, maar richting Amstelveen...